Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Gemiddeld één keer per dag meldt een ziekenhuis dat er privacygevoelige patiënteninformatie is gelekt. De autoriteit persoonsgegevens kreeg daar dit jaar 304 meldingen over binnen. Volgens de autoriteit komt dat grotendeels door onbeveiligde verbindingen en door menselijke fouten, zoals het laten slingeren van niet beveiligde USB-sticks. Organisaties zijn sinds begin dit jaar verplicht om datalekken te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Het is niet bekend welke ziekenhuizen zich hebben gemeld. De autoriteit Consument en Markt gaat nieuwe activiteiten van de publieke omroep controleren. Staatssecretaris Dekker schrijft de Tweede Kamer dat de ACM voortaan toestemming moet geven voordat een omroep iets nieuws gaat doen. Op bijvoorbeeld internet of via een digitaal themakanaal. Er moet worden gekeken welke gevolgen zoiets heeft voor commerciële partijen, zoals kranten of nieuwsites. Er is nu ook al een vorm van controle door het commissariaat voor de media. Voor de duidelijkheid en de transparantie wil Dekker ook de ACM erbij betrekken. Het nieuwe datacenter van Google in de Eemshaven is mogelijk met smeergeld naar Groningen gehaald. Dat blijkt volgens het FD uit stukken van justitie in Amerika en de dagvaarding door het OM van vastgoedman Rudy Stroink. Tussen 2008 en 2010 zouden het vastgoedbedrijf TCN en eigenaar Stroink 1,7 miljoen euro hebben betaald aan een Amerikaanse Google-directeur. Stronk zou maandag moeten voorkomen op verdenking van onder meer witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Hij ontkent betrokkenheid bij de zaak. De vrouw van 87 die gisteren dood werd gevonden in haar flat in Voorburg... blijkt om het leven te zijn gebracht. Hoe dat is gebeurd is niet bekendgemaakt. Het lichaam van haar zoon van 57 werd rond dezelfde tijd gevonden... in de buurt van de flat in Voorburg. Het is ook nog niet duidelijk waaraan hij is overleden. De politie onderzoekt of hij een rol speelde bij de dood van zijn moeder. Het weer in het noorden geregeld zon, in het zuiden nog bewolkt... met vooral in Limburg wat regen. Later klaart het ook in het zuiden op en het wordt 11 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB.